Uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Californië moeten zorgmedewerkers zich verplicht laten vaccineren tegen corona. Vorige week zei de Amerikaanse staat nog dat het voor niet-gevaccineerden in de zorg voldoende was om zich één keer per week te laten testen. Die optie is er nu niet meer, volgens het ministerie van Volksgezondheid... omdat door de Delta-variant veel ongevaccineerd zorgpersoneel besmet raakt. Naar schatting is een kwart van de 2,2 miljoen zorgmedewerkers in Californië niet ingeënt. Het aantal vakanties van Nederlanders naar het buitenland nam vorig jaar af met bijna de helft. In totaal waren er vorig jaar 11,7 miljoen buitenlandse vakanties. In 2019 waren het er 23 miljoen, meldt het CBS. 98% van de vakantiegangers bleef vorig jaar in Europa. Een jaar eerder was dat nog 86%. In eigen land werden juist meer vakanties geboekt. Populaire bestemmingen waren Friesland, Zuid-Limburg en Zeeland. Er lijkt een oplossing te zijn voor de drie binnenvaartschepen die sinds vorige week stil liggen met een giftige lading graan. Ze liggen aan de kade in Zwolle, Utrecht en Veghel... nadat aan boord een veel te hoge concentratie van het gas fosfine werd ontdekt. De schepen kunnen nu naar een kunstmatig eiland in het Ketelmeer varen. Daar kan de lading worden overgezet, waardoor het gas vervliegt. Het is nog niet zeker of het op die manier gaat gebeuren, onder meer omdat de schippers een vergoeding willen. Oud-profvoetballer Brian Roy moet zich voor de politierechter verantwoorden... voor een dreigtweet aan het adres van premier Rutte. Dat bevestigt het OM na een bericht van het Parool. Roy twitterde in een discussie dat Rutte straks een headshot zou krijgen... De oud-profvoetballer is al door de politie verhoord en moet volgende maand voorkomen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Het koelt af naar een graad of 14. Overdag wisselen bewolkt en opnieuw buien. Lokaal mogelijk met onweer.